Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse ambassade in Den Haag opent de komende dag een register voor koningin Elizabeth. Zij overleed de afgelopen dag op 96-jarige leeftijd. In de ambassade aan het Lange Voorhout kunnen mensen vanaf 10 uur een laatste boodschap aan de koningin opschrijven. De Britse vlag hangt half stok bij zowel de ambassade als de woning van de ambassadeur. In het Verenigd Koninkrijk is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot de uitvaart van Elizabeth over ongeveer anderhalve week. Verwacht wordt dat koning Charles III de komende dag zijn volk zal toespreken. Het Lagerhuis komt in een speciale herdenkingszitting bijeen... die tot ver in de avond zal duren. Voor het eerst in bijna twee weken slaapt er weer een grote groep asielzoekers buiten in Ter Apel. Het gaat om ongeveer 150 mannen. De afgelopen avond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum... onder wie vrouwen en kinderen, die daar in de regen stonden te wachten. Hulporganisaties deelden poncho's uit. Tegen 11 uur mochten enkele tientallen vrouwen en kinderen door de poort het terrein op. Kort daarna werd bekend dat ongeveer 200 mensen in de noodopvang in Stadskanaal terecht kunnen. Van de mensen die buiten moeten slapen hebben sommigen beschutting gezocht met hun slaapzak onder de wagen van het Rode Kruis. Het duel in de Conference League tussen Nice en FC Keulen is de afgelopen avond ontsierd door rellen in en rond het stadion. Daardoor werd de aftrap bijna een uur verschoven. In totaal raakten er 18 mensen gewond, van wie zeker één ernstig. Die viel van een tribune. Ruim 10.000 Duitse fans waren vanuit Keulen naar Nice gekomen. Een klein deel daarvan misdroeg zich smiddags al in de stad. Daarna was het onrustig in het stadion. Nadat de aanvoerders van beide elftallen de supporters hadden toegesproken... konden wedstrijd beginnen en die eindigde in 1-1. Het weer. Er trekken wat buien over het land met lokaal kans op onweer. Het koelt vannacht af tot een graad of 13.